Lot Lewin met het NOS Journaal. Rusland werkt voorlopig niet meer mee aan het graanakkoord voor Oekraïne. Dat heeft zo goed als zeker tot gevolg dat de Oekraïnse graanexport over zee weer stil komt te liggen. Rusland zegt dat de medewerking wordt opgeschort vanwege een Oekraïnse droneaanval met Britse steun op de Russische Zwarte Zeevloot op de Krim in Sebastopol. Volgens de Russen liggen daar ook schepen die de graanschepen moeten beschermen. De regering in Kiev spreekt dat tegen dat het een droneaanval heeft uitgevoerd. Bij Halloweenfeesten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul... zijn tientallen mensen eh, die een hartstilstand hebben gekregen in het feestgedrang. Mensen werden verdrukt en vertrapt in een smalle straat in een toeristisch gebied. Volgens lokale media was de mensenmenigte op weg naar een bar... waar een beroemdheid te zien zou zijn. De politie zegt dat slachtoffers op straat worden gereanimeerd. De brandweer stelt dat er zeker 100 gewonden zijn. Arbeidsmigranten in Doha in Qatar moeten hun huis uit vanwege het aanstaande WK voetbal. In een document van de lokale autoriteiten staat dat de wijken ontruimd moeten worden vanwege regels van de Wereldvoetbalbond FIFA. De Qatarese overheid ontkende eerder dat de ontruiming te maken zou hebben met het WK. De Belgische columnist, interviewer en schrijver Hugo Kamps is overleden. Hij stierf in zijn woonplaats Knokke. Kamps schreef onder meer voor de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. In Nederland schreef hij jarenlang sportcolumns voor NRC... en hij werkte voor Elsevier. De hoofdredacteur van Elsevier reageert bedroefd op zijn dood... en noemt hem een meester in het interviewgenre. Hugo Kamps was 79 jaar. En het weer, het is droog met hier en daar wat sluierbewolking. Vanavond klaart het op en daalt de temperatuur naar 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig, vrij zacht met 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Hoorn richting Zaanstad.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 There's so much left to lose Did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried And we gave it our best But it was enough Till it's not, till it's not We got lost tired fight.